De afspraken zijn gemaakt in een videoconferentie tussen president Obama en de leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. De VS en de EU willen de Russen hiermee straffen voor de crisis in Oekraïne. Het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Voor de nieuwe sancties gelden wel uitzonderingen. Wapenleveranties aan Rusland, waarvoor in het verleden contracten zijn gesloten, mogen bijvoorbeeld gewoon doorgaan. Of Rusland tegenmaatregelen zal nemen is nog onduidelijk. Op Curaçao is oud-minister van Financiën Jamaluddin sinds zaterdag in hongerstaking. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De oud-minister wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Hij zou de opdrachtgever zijn. Jamaluddin werd vorige week opgepakt en zit sindsdien vast. Met zijn hongerstaking protesteert de oud-minister tegen de manier waarop hij in gevangenschap wordt behandeld. In mei 2013 werd de politicus Wiels doodgeschoten op een strand. Hij was de leider van van de grootste partij op Curaçao. Lars Boom heeft het criterium van box gewonnen. De renner van Belkin en etappewinnaar in de Tour de France bleef na 80 kilometer koersen medevluchter Tom Dumoulin voor. Elk jaar wordt direct na het einde van de Ronde van Frankrijk in Boxmeer het criterium daags na de Tour verreden. Het weer, vannacht is het vrijwel overal droog en de temperatuur daalt tot een graad of 16. Overdag vooral in het zuidoosten kans op een stevige regen- of onweersbui.